Ja. En toen zou er iets eh, met de nieuws moeten gaan gebeuren. Maar eh, volgens nog zit er niks in. Ik eh, ga eens even kijken of ik iets fijns, iets zelfs kan betekenen. Want dit is, <laughs> dit is lachen. Dit. Ik denk, hé, hey, er komt iets, maar er komt helemaal niks. Dus het is weer zover. Goedenavond, ik ben Casper Meijer. Ja, en dit is, is het nieuws van NOS op 3. De verbetering van de ventilatie op scholen gaat nog maanden duren. Dat zeggen leveranciers van ventilatiesystemen. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet 360 miljoen euro uittrekt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Maar volgens de ventilatiebranche is dat niet genoeg. Bij 1 op de 10 scholen is de ventilatie niet op orde. Vanwege corona is daar nu extra aandacht voor. Maar scholen die de bol nog niet op orde hebben, hoeven niet dicht, zegt minister Slop. Ik ben zelf erg blij ook met het feit dat de GGD heeft aangegeven... dat ook op basis van dit rapport zij niet zullen adviseren dat scholen dicht moeten. Dus het is verantwoord om kinderen naar school te sturen. Maar zij onderstrepen wel het grote belang dat scholen als het niet op orde is... daar wel aan moeten gaan werken. Op sommige scholen volstaat het al om wat vaker de ramen open te zetten. PSV mag verder in Europa Europa. De Eindhovenaren hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De club won met 2-0 van Rosenborg. De nieuwe spits, Eran Zahavi, kon waarschijnlijk alleen maar dromen van zo'n debuut. Hij maakte de 1-0 na een voorzet van Malen. Goede kobbel naar de grond. De bal ging via Stuit de goal en hij gaf de assist bij de 2-0. Aanval opgezet door Cody Gakpo en eh, hij rond het zelf ook af. Gakpo, maar hij kreeg uiteindelijk de beslissende paas van die Zahavi. Een goal en een assist dus. Voor de supporters van PSV is dus een mooie avond. De Eindhovenaren gaan nu net als Feyenoord en AZ naar de groepsfase van de Europa League. Morgen is de loting voor dat toernooi. Vrachtwagenchauffeurs komen in actie tegen de coronaregels... want ze willen ook na 9 uur s avonds onderweg nog een warme hap kunnen eten. Nu kan dat niet meer omdat de horeca en dus ook wegrestaurants... na 9 uur geen gasten meer binnen mogen laten. Dat is volgens deze chauffeur niet handig. De meesten zijn laat afgewerkt. Dus ja, dan, de meeste zijn pas na 8 uur, eh, ja, half 9 bij wijze van spreken... of zelfs nog later afgewerkt. Ja, dan hebben ze natuurlijk hartstikke honger. Ja, als je dat eh, onderweg zou moeten snacken, dat... Eh, dat bijvoorbeeld niet, eh, nou, is niet goed voor je levensstijl, laat maar zeggen. Een wegrestaurant is daarom na de persconferentie meteen een petitie gestart. Die is inmiddels meer dan 2000 keer ondertekend. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Er kan ook mist ontstaan. Morgen in het zuiden kans op regen. In het noorden is er soms zon. En het wordt 15 tot 19 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 deze keer hebben wij een hele speciale versie. We blikken namelijk even terug op de ACM Awards... die op 16 september van dit jaar werden uitgereikt. En dit was een van de winnaars, Carrie Underwood en Last Name. Zij werd Entertainer of the Year. En deze keer was het wel heel speciaal... want er waren zelfs twee Entertainers of the Year. En de volgende, de tweede, hoor je in het volgende uur. We hebben dus een speciale versie, dus geen Nashville Spiegelplaat... geen digitale brievenbus, maar wel een Spotlight album. En voor de rest dus dus heel veel winnaars en nominaties. Degene die dus genomineerd zijn voor deze prestigieuze award. De volgende, want we gaan snel door, is Midland. Ze zijn genomineerd in de categorie Group of the Year. Naast diverse artiesten. Dit is Cheating Songs. Sometimes her jacket smells like cigarette. hates to smoke. And when I ask who she's hanging out with, to call me on her way back home But she don't call anymore And when she's putting on that little black dress Who's she wearing it for? zo'n lekker nummer van de Gator Boys. Oftewel Midland en Cheatin' Songs. Deze keer genomineerd in de categorie Group of the Year. Naast onder andere uh, eh, Woman, ehm, Little Big Town, Lady Antebellum. Dat blijf ik gewoon zeggen. En Old Dominion, die eh, je straks ook gaat horen.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 Baby, she's Alabama, Dixieland delight. Kissing me like molasses, slow and sweet, mm-hmm, just right. She's an endless all your summer, your sunshine 365. When she forgets the punchline, it still gets me every time. met Russell Dickerson en Every Little Thing. Dit jaar was hij genomineerd als nieuw Male Artist of the Year. En als je het mij vraagt, eh, had hij hem mogen winnen. Maar eh, helaas, hij greep er dit jaar naast. Misschien volgend jaar eh, meer, meer kans. De winnaar daarvan hoor je strakjes. De volgende groep waar we het nu over gaan hebben... dat is een groep die in 2013 met het liedje wat je zo gaat winnen... wonnen voor Video of the Year in die categorie. Daarna wonnen ze al een paar keer een award in de categorie Group of the Year. En dit jaar waren ze genomineerd voor Group of the Year en Video of the Year. Helaas dus genomineerd, maar ja, ze hebben al een paar van deze awards. Dus wie weet volgend jaar weer beter. Little Big Town en Tornado. favoriete nummers van deze formatie. Hoor. Little Big Town en Tornado. Ehm, de categorie waar we zo naartoe gaan... die bestaat al sinds 1966. Duo of the Year. We hebben het nu over een duo die eigenlijk een eh, ja, gelegenheidsformatie werden... voor eh, dit nummer, want er kwam namelijk iemand bij. Dus eigenlijk is het Trio of the Year. 10.000 Hours, Dan en Shay en Justin Bieber.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 in the wash. Ze dus, eh, werd deze keer genomineerd in de categorie Female Artist of the Year. En in 2007 won ze voor het eerst de award voor Top New Female Vocalist. We gaan verder met Riley Green, die dit jaar, dit, eh, die dit jaar inderdaad een, een, een award mee naar huis mag nemen. In de categorie New Male Artist of the Year, die in 1966 voor het eerst werd uitgereikt en toen aan Merle Haggard. Maar nu aan Riley Green, dit is Outlaws Like Us. Who's gonna give a medal? middle finger to the man, give a damn about Jesus and Jones. 2019 je eerste album uitbrengt. Als ja, toch een soortement van, eh, ja, ik noem het toch nog een gelegenheidsformatie. want de dames hebben natuurlijk alle vier een solo carrière. Randy Carlyle, Natalie Hamby, Mary Morris en Amanda Shires. Oftewel The High Women. Dit was Redesigning Women. En uh, Mary Morris komen we straks ook nog tegen. En deze groep was genomineerd in de categorie Group of the Year. De volgende artiest is ook een eh, genomineerde. En dan in de categorie Nieuw Male Artist of the Year. Jordan Davis, dit is Single You Up. I ain't heard you laugh like that in a long time I wonder if it stopped this world like it did man just now I see sipping white wine instead of whiskey? Or does he want you to be just a little more city? Well, I'm sorry if I'm overstepping boundaries I don't mean to since you walked in But I can't help it that I can't take my eyes off of you Your favorite song just came on and me and you were singing along singles You Up. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show met een speciale editie... want we blikken even terug op de ACM Awards... die dit jaar werden uitgereikt. En eh, in de, bij de ACM Awards heb je ook een categorie Songwriter of the Year. En dit jaar won Hillary Lindsey deze award. Dan denk je van, god, die naam ken ik die ergens van? Ja, inderdaad. Zij heeft heel wat nummers geschreven. Zij schreef onder andere mee met eh, aan Jesus Take the Wheel van Carrie Underwood. Maar haar eerste nummer 1 hit scoorde zij in 2002 met dit nummer van Martina McBride. Dit is Blessed. de categorie of the Year waren de hele mooie genomineerde albums. Maar er mag altijd één winnaar zijn, hè? De genomineerden waren in ieder geval Centerpoint Road van Thomas Red, Girl van Maren Morris, Heartache Medication van John Party en Wildcard van Miranda Lambert. En degene die met een award naar huis ging in deze categorie is Luke Combs met What You See Is What You Get. Dus dat is ons Spotlight album deze keer. Je gaat twee keer luisteren naar een nummer van dit album. Eerst Loving On You en daarna Better Together. Dit is Spotlight album. you ain't gonna sing. It's a match made up in heaven, like good old boys and beer and me, as long as you're right here. Your license in my wallet when we go out downtown. Your lipstick stained every coffee cup that I got in this house. The way you say I love you too's like rain on an old tin roof. And your hand fits right into mine like a needle in a groove. Some things just go better together and probably always will like a cup of coffee and a sunrise sunday drives and time to kill What's the point of this old guitar if it ain't got no strings? Or pouring your heart into a song that you ain't gonna sing. It's a match made up in heaven, like good old boys and beer and me, as long as you're just sound better together and probably always will like a cup of coffee and a sunrise sunday drives and time to kill what's the point of this on guitar if it ain't got no strings or pouring your heart into a song that you ain't gonna sing it's a match made up in heaven Like good old boys and beer And me As long as you're right here And me As long as you're dat waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album... What You See Is What You Get van Lou Combs... die dit jaar niet alleen met de award naar huis ging... voor Album of the Year, maar ook Male Artist of the Year. De volgende artiest is eh, genomineerd in de categorie Song of the Year... met het nummer Girl Going Nowhere. Van mij had ze hem mogen winnen. Dit is Ashley McBride. Don't waste your life behind that guitar... may get gone, but you won't get far. You're not the first, and won't be the last. And you can tell us all about it when you come crawling back that road you're on. Just winds and winds, you're spinning your wheels. said I'd never be is exactly where I am. I hear the crowd, I look around, and I can't find an empty chair. Not bad for a girl going nowhere. I get these calls out on the road. I heard your song Nashville Radio Show. station biscuit, Headed to Georgia Line en Can't Say I Ain't Country. Dit jaar genomineerd voor Duo of the Year.